Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Deze zomer kun je op vakantie met een coronapaspoort. Als je gevaccineerd bent, een negatieve test hebt gehaald... of als je antistoffen hebt tegen corona... kun je met zo'n paspoort naar een ander EU-land. De Europese Commissie werkt eraan. Morgen gaan ze dat plan presenteren. Je correspondent Sander van Hoorn. De Commissie hoopt dat met zo'n groene pas vrij gereisd kan worden. Maar laat de verdere invulling van zo'n pas over aan de lidstaten zelf. Want de landen zelf mogen dan bepalen waar je dat paspoort allemaal moet laten zien. Dat alleen op het vliegveld is of dat je het ook nodig hebt om een kroeg of een museum binnen te lopen. Ongeveer 1 op de 13 briefstemmen is niet op de goede manier ingestuurd, zegt de Club van Nederlandse Gemeentes. Vanwege de crisis mogen 70-plussers per post stemmen. Maar vooral één ding gaat nogal eens fout. Dat de mensen de stempas en het stembiljet mogelijk bij elkaar in één envelop hebben gestopt. En de stempas en het stembiljet moeten gescheiden worden in verband met het stemgeheim. Veel politieke partijen en de oudere organisatie AMBO willen dat de minister kijkt of de verkeerd uitgebrachte stemmen toch kunnen worden meegeteld. In Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland heeft de politie een jongen van 11 achter het stuur vandaan geplukt. Agenten zagen hem rijden. Beter gezegd, ze zagen een auto waarbij het leek alsof er niemand achter het stuur zat. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De jongen krijgt geen straf, zegt de politie. Dat kan niet omdat hij nog geen 12 is. Hartelijk versoepeldag. Vanaf vandaag mag er weer wat meer. Zoals zwemlessen, ziet verslaggever Roel Pauw. Timmy is nu bezig met de rugslag, zo te zien. Rugkrol. Sorry? De rugkrol. Oh, de rugkrol. Ja, ik ben zelf niet zo'n zwemmer, vandaar dat ik dat niet meteen herken. Maar hoe ziet het eruit? Het ziet er heel goed uit. Als dit een voorbode is voor eh, alle andere kinderen... dan kunnen we met een eh, goed gevoel eh, de rest van de lessen starten. Zwemmaden verwachten wel een paar weken nodig te hebben... om kinderen weer op het oude zwemniveau te krijgen. Meer versoepelingen. Grote winkels mogen vanaf vandaag weer meer dan twee klanten tegelijk binnenlaten. En 27-plussers kunnen weer met z'n vieren buiten sporten. Het weer steeds meer wolken, ook steeds meer regen of motregen vandaag.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 Oh, you gotta seize the moment. You gotta play it cool. So hold me in your arms and I'll take off with you. drink. Yeah, yeah. Let the seed that grows and ages oh, oh give us our destiny. And I, you know. Als je eerste vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit Maar voor nu, groei nog maar even. Neem je tijd, veilig en warm. Bescherm ik jou, totdat je mij loslaat voor nu. Blijf nog even daar. Wanneer komen op jouw pad. En het leven niet verloopt zoals je had verwacht. De groei komt pas na de pijn.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 Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles om een zwemdiploma te halen. En ook wordt winkelen op afspraak iets verruimd. Ouderenbond AMBO vreest dat veel stemmen van 70-plussers verloren gaan. Bij het tellen van briefstemmen is gisteren 7 tot 8 procent van de stem aan de kant gelegd vanwege vormfouten. Consumenten die voorlopig reisvouchers hebben... kunnen die vanaf morgen registreren bij de stichting Garantiefonds Reisgelden. Zo kunnen ze afs aanspraak blijven maken op terugbetaling. Vouchers zijn een jaar geldig. En het weer nog van het westen uit op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten zo goed als droog en het wordt ongeveer 7 graden. 905 in the evening I'm all up in my feelings So call your phone cause I can't get enough And I got work in the morning Early, early in the morning But who needs sleep when we're loving it up Oh, oh my Filthy Ways.